Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft schoten gelost in centraal Gaza... waar vele duizenden Palestijnen staan te wachten om terug te keren naar het noorden. Israël zegt dat er in de lucht is geschoten... omdat er bijeenkomsten van verdachte personen zouden zijn. Maar volgens Al Jazeera en Palestijnse media is er zeker één persoon doodgeschoten... en zijn er ook gewonden. Israël wil de Palestijnen niet laten terugkeren naar het noorden... omdat Hamas zich niet aan de bestandsafspraken zou houden. In Apeldoorn is een auto aan het eind van de middag een KFC-restaurant binnengereden. De wagen reed door een ruit heen en kwam in het fastfoodrestaurant tot stilstand. Er raakte niemand gewond, wel is er veel schade, onder meer aan de pui. Of de man met opzet het restaurant binnenreed of dat het een ongeluk was, is niet bekend. Het restaurant is de rest van de dag dicht gebleven. Er zijn ruim 25.000 extra mensen nodig voor Defensie. Dat zei staatssecretaris Tuinman vanavond in het EO-programma Dit is Thijs. Er werken nu zo'n 74.000 mensen bij Defensie... en dat moet volgens hem worden opgeschaald naar 100.000. De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het aannemen en opleiden van nieuw personeel. Volgens Tuinman is de herinvoering van de dienstplicht nog niet aan de orde. En de Italiaan David Giotto heeft het wereldrecord schaatsen op de 10 kilometer gebroken. Op de snelle baan reed hij een tijd van 12.25,69. En dat is 5 seconden sneller dan het oude record dat op naam stond van de Zweedse Niels van der Poel. Bij de vrouwen heeft de Nederlandse Joy Beunen gewonnen op de 1500 meter. Daar versloeg ze in een rechtstreeks duel de Japanse topfavoriet Mio Tagagi. Het weer, vannacht is het droog met soms wat wolken bij minima rond het vriespunt. Morgen bijna de hele dag droog met zon en wolkenvelden. Het wordt een graad of vijf.